Uur. Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Ronald Plasterk en Pieter Omzicht hebben bij elkaar gezeten voor een stukje relatietherapie. Plasterk lijkt de nieuwe premier te worden, maar NSC-leider Omzicht heeft nog geen goedkeuring gegeven. En dat heeft volgens onze verslaggever Ewout Kievit te maken met gebeurtenissen toen Plastic nog informateur was. Maar daarnaast, en misschien nog wel belangrijker, is er een onderzoek van het UMC Amsterdam... naar aanleiding van een publicatie in NRC. Dat gaat erover dat Plasterk miljoenen verdiend heeft eh, met eh, medische patenten. Nou, en daarvan wil NRC ook weten eh, of dat niet nog boven het hoofd van Plasterk hangt. Ja, vanochtend zette Plasterk al een eerste stap om de band met omzicht te verbeteren. In een ingezonden stukje in de Telegraaf schreef Plasterk... Sorry Pieter, Joost Klein heeft voor het eerst iets laten weten over het incident... waardoor hij vorige week werd gedisqualificeerd bij het Eurovisie Songfestival. Zijn advocaat zegt tegen Zweedse media dat hij niks strafbaars heeft gedaan. Volgens een tv-medewerker heeft Joost een dreigende beweging gemaakt... toen hij tegen gemaakte afspraken in werd gefilmd. De advocaat zegt dat hij de camera misschien heeft aangeraakt... maar dat hij zeker niet kapot is. Vitesse krijgt extra tijd om hun geldproblemen op te lossen. Eigenlijk stond die deadline op vandaag, maar de Russische eigenaar mag zijn aandelen eerst overzetten naar een stichting, waardoor de club niet meer in Russische handen zou zijn. En daardoor zou het nu weer kunnen lukken om aan de voorwaarden van de KVB te kunnen voldoen. En dus krijgen ze een week extra om dat te regelen. En Paul McCartney is als eerste Britse muzikant ooit miljardair geworden. Hij staat in een lijst van rijke Britten van een grote krant. Hij verdient het afgelopen jaar een smak geld met zijn tour, zo'n 50 miljoen pond. Maar ook nog steeds door zijn muziek met de Beatles. En het helpt ook dat eentje daarvan op het nieuwe album van Beyoncé staat. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird Ja, Blackbird dus. McCartney is trouwens niet de allereerste muziekmiljardair van de wereld. Op dat lijstje staan ook al Rihanna, Jay-Z en Taylor Swift. Het weer dan nog. Later vanmiddag trekken in het midden en zuiden van het land zware buien over. Daar is het een graad of 17. In het noorden is het een stuk warmer en zonniger ook, bij zo'n 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 30 kilometer file in onze regio. Redelijk normaal beeld eh, voor de vrijdagmiddag. 20 minuutjes vertraging heb je als je over de A7 vanuit Hoorn naar Heerenveen rijdt. Bij Brezandijk 4 kilometer file. 10 minuutjes op de A7 vanuit Heerenveen naar Hoorn bij Den Hoever. 10 minuten op de A9 Alkmaar-Amstelveen bij knooppunt Rotterpolderplein.